Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Minister Koenders heeft hard uitgehaald naar EU-voorzitter Slowakije. De Slovaakse premier Fico zei vandaag dat de sancties tegen Rusland zouden moeten worden opgeheven. Minister Koenders vindt dat de EU-voorzitter zo'n gevoelige zaak eerst had moeten bespreken met de andere EU-leden. Koenders zei ook dat de sancties net zijn verlengd en dat de Slovaakse premier in elk geval niet namens hem heeft gesproken. Het is onverstandig als de EU-voorzitter op dit hoge niveau dit soort boodschappen afgeeft zei Koenders. Het Burkini-verbod in Frankrijk is verworpen. De Franse Raad van State heeft van het verbod in een badplaats bij Nice gezegd dat het de vrijheid van geloof aantast en de individuele vrijheid. Verwacht wordt dat lagere rechtbanken hetzelfde zullen oordelen over andere Burkini-verboden. Het oordeel van de Franse Raad van State is een voorlopig besluit. Na uitvoeriger bestudering volgt een definitief oordeel. De wiskundeleraar die wordt verdacht van ontucht op scholen in de regio Rotterdam... was al twee keer ontslagen wegens ongewenst gedrag. Volgens RTV Rijnmond moest hij bij twee onderwijsinstellingen vertrekken... wegens seksueel getinte chatgesprekken met leerlingen. Hij had wel steeds een verklaring van goed gedrag overlegd. Deze week werd hij opgepakt op verdenking van ontucht en het maken van kinderporno. Noordzeevissers gaan morgen in Rotterdam demonstreren tegen de aanlandplicht. Dat is de plicht om bijvangst, te kleine vissen, naar de wal mee te nemen. Ze zeggen dat uitzoeken en vervoeren tijd en geld kosten. De Europese aanlandplicht wordt komende jaren geleidelijk ingevoerd. De bedoeling is dat vissers zo duurzamer gaan vissen. Het weer, in het westen en noordwesten wat wolken, daar kan ook een enkel buitje uitvallen. Landinwaarts zijn er temperaturen van meer dan 30 graden. In het weekende zijn er flinke perioden met zon, maar ook kans op een lokale onweersbui. In het binnenland wordt het 29 tot 33 graden en aan zee wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is in de Randstad een normale avondspits. Dit zijn de files die op dit moment de meeste vertraging geven. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en Eembrugge 9 kilometer. En richting Amsterdam 5 tussen Naarden en Muiden-Oost. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof en Zoeterwoude-Rijndijk langzaam rijden. Op de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Stad en Lelystad langzaam rijdend verkeer. En de A15 Rotterdam-Gorkum 13 kilometer file nog tussen Hendekido Ambacht en Hardingsveld-Giessendam.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 By the way, I tried to stay, I'd be there. Wait about to hold one, not turn straight, but I'm about to blow one. Bite that mic, I know you never stole one. Girls that like the story, so I told one.